Want liefde is een medicijn dat elk verdriet geneest. Lief, lief, lief, lief, lief zijn voor elkaar. En bloed. zij hun mooiste lach gelaten? Waar hebben zij hun droeve blik vandaan? Lief, lief, lief, lief, lief zijn voor elkaar en bloemen strooien in de straat. en lachen naar een droef geluid. Wat zou het leven mooi zijn, heel de wereld werd een feest. Want liefde is een medicijn dat elk verdriet geneest. Lief, lief, lief, lief, lief zijn voor elkaar en